zich Lang leven de gein, leven de ongehoorzaamheid. Jan Burger, burger in, burger uit, ik zeg burger. Snijd al die burgers eruit, het is nu tijd. Het is tijd voor een feest, gedraag je maar. Leven de gein, leven de ongehoorzaamheid. Ja, burger, burger in, burger uit. Ik zeg burger, snijd al die burgers eruit. Het is nu tijd, het is tijd voor een feest. Gedraag je maar fijn door het lint. Gedraag je maar als een kind. Hang de burger niet uit, maar zing. Vanavond wordt het weer een heel, heel vet feest. Door als er niet bij bent geweest. Burger in, burger uit. Het maakt niemand wat uit. Trek je kleren maar uit en zing. Burger, burger in, burger uit. Ik zeg burger. Gooi al die burgers eruit. Ik zeg burger. Lang leven de gein, leven de ongehoorzaamheid. Ja, burger, burger in, burger uit. Ik zeg burger, smijt al die burgers eruit. Het is nu tijd, het is tijd voor een feest. Gedraag je maar als een wild beest, ja.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 Ook uw buik vol van de kleinburgerlijkheid, de onburgerlijke gehoorzaamheid. We gaan eens lekker uitburgeren. De hele beschaving uitburgeren. Werp je boerka af, geef je bloot, draag een hoofddoek. Weg dat kruis, gooi je ring weg, trek je das los, zet je hoed scheef. Kom eens thuis. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Broeders en zusters, wij zijn allemaal kinderen van de Heer Jezus. En daarom zijn wij hier, omdat Jezus ook de hoeren en de tollenaars tot zich riep. En daarom ben ik hier in deze poel des verderfs, om een oogje in het zeil te houden. Broeders en zusters, dit schaamteloze beeld ga ik thans bedekken in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met de mantel der schaamte. Halleluja! Ik heb een lichtje in mijn hart en dat is dat begeert. kan je schoonheid geven. Mijn water geeft jou kracht. En jij brengt me tot leven en maakt mijn huid zo zacht. Raak mij aan, laat mij bloeien. kleur, mijn sappen vloeien. Lassier je dorst, drink de nectar uit mijn borst. zomaar van Artemis. Drink de zomaar van Artemis. Ja, dat is wat de burger mist. En de burger mist nog veel meer stomping grounds bijvoorbeeld. Zoals in Christiania in Denemarken. Of Ruigoord of Doel bij Antwerpen. Maar om dat te bereiken zal de stad op haar grondvesten moeten schudden. shake it. Can make it. We are culture quaker. Don't fake it. Be a political undertaker. Love maker. City shaker. Do the city, city shake. Make the city, city shake. For Gaia's sake. Stand the stomping ground. the masters of rock. We're changing, changing the world with a culture shock. You can shake it, so be a culture shaker. You can make it, be a culture quaker. Don't fake it, be a political undertaker, love maker, city shaker. city, city shake. And make the city, city shake. Culture is at stake. A culture shock is what it takes to celebrate our nature. To celebrate our nature. the city, city shake. Off. Volg de leer van de oude Timothy Leary. Turn on, tune in, drop out. Mijn hele leven bleef ik leven aan het leven van een burgerlijke mens. Maar sinds ik uitgeburgerd ben, met de staf de weg verkend, vraag me af, waar is de grens? Ik ben een droom oud, van steen nog oud. En het leven lacht me toe. Ik ben een drop oud, zelf in onderhoud. Ik behoor tot de happy few. Mijn hele leven moest ik overgeven. Bij het denken van een menselijk bestaan. Maar sinds ik uitgeburgerd ben, frank en vrijdag wordt bekend. Vraag me af, heb ik er goed aan gedaan? ben een troophuis, een steenhoud Ik ben een berillige mens, maar sinds ik uitgeburgerd ben, werd de staf dan even bekend. Vraag me af, waar is de grens? Ik ben een Versteen een steenhoud oud. En het leven loert me toe. Ik ben een trots oud, zal in onderhoud. Ik behoor tot de happy few. Ik ben een dropout, was vasteen uit zelfbehoud. Op zoek naar een rendezvous. Ik ben een dropout en ik freak out. Want dat zijn mijn lieve ouders, mijn lieve, lieve ouders. Want het leven we weer toe. Ook ons missiewerk in het zwarte Afrika heeft dankzij de genade van Jezus vrucht afgeworpen. Halleluja. Beschaving is goed. Jezus moet. Kijkt u maar eens wat ons geloof met zo'n primitieve zwarte broeder doet. ikke, ikke, ikke, ikke, zwart, zwart als de nacht ik ik ik ook sint ik ik ben braaf. Ik ik werken. Ik, ik gelukkig in Holland wil worden. ik ik toiletten schoonmaken Schiphol. ik ik alles doen. ik ik, ik homorechten. ik ik voor kinderrechten. ik ik dierenrechten, vrouwenrechten. ik ik voor de rechten. ik ik ik alles doen. ik ik braaf zijn. ik ik in Holland blijven. Ikke, ik, ik, ik ik gelukkig zijn. En dat was de majesteit van de nacht die zich zwart ging maken. groot applaus. En dan nu de bijstandsbroeder die een lintje wil geven aan iedere bijstandsmoeder zodat ze lekker kan uitburgeren. kleine woning, driehoog achter. Een moeder vecht voor haar bestaan. En haar kids die lopen te zullen. Hey, maar niemand denkt aan haar. Want zij is een bijstandsmoeder. En een bijstandsmoeder heeft altijd de blues. Yeah. Ook haar man had haar verlaten voor dat jonge ding op zijn kantoor. Yeah. Oh, nachten wakker gelegen, maar nooit had zij hem door. Yeah. Nou is zij een bijstandsmoeder. En een bijstandsmoeder voelt altijd de bloed. Let op. Maar dan komt de derde vrijdag van de maand. De kinderen bij hem, nou gaat ze aan de Oh, De bijstandsmoeder. De bijstandsmoeder. Oh, de bijstandsmoeder heeft het helemaal. En dan komt ze in de kroeg gespeeld, de van Taal ze lopen iedere man, want ze lessen allemaal. Oh, de bijstandsmoeder. Oh, de bijstandsmoeder. De bijstandsmoeder is een vlinder van de naam. nog gesnuif, het neutendingse pil. Ze longt naar iedere man en alles wat ze wil is geen bijstandsmoeder. De bijstandsmoeder, oh, de bijstandsmoeder, de bijstandsmoeder, de bijstandsmoeder is het vlinder van de nacht. Oh, come on, de bijstandsmoeder. De bijstandsmoeder. De bijstandsmoeder, de bijstandsmoeder. Nederland is een eenheidsworst. Met wormen en maden volgepropt. Om die reden wil de Slauerhof in Nederland niet sterven. In 1931 schreef Jan Jacob Slauerhof het ultieme uitburgeringsgedicht. Vanavond voor u voorgedragen door niemand minder dan Diana Ozon. Goedenavond, Paradiso. de burgers. Ze wonen in hun dorpen en hun steden. Ze doen voor bed na tafel hun gebeden. Ze denken dat ze leven daar ze aten, elkaar plichtsmatig tweemaal weeks bezaten. Des avonds om de ronde tafel praten ze over de oogst, de akkers, de afwezigen gaan zondags groetend door de strakke straten, zijn s maandags weer op hun bedrijven bezig. Broeiende drift door God, voorzichtig kweker, in de knop geknot en in de kiem bedorven, maakt hun gebaar onzeker. Het vreest den Heer staat in het gelaat gekorven. Soms trekt een vieren zwerver, nors en nukkig, door het levenloos gebied zijn tred verhaast en ziet waar het vals ongelukkig leven zijn lot aan twee straatkanten naast. Zij zien hem door hun blauw behoorde ramen meewarig trekken, die hoort nergens thuis. Hij slentert door de straten, leest hun namen en denkt: zij zitten levenslang in huis. En ongemerkt komt hij langs Volle Kerkhof. Ook daar liggen ze geordend op een rij. Als lagen zij onder zoot en zerkhof. Zij lagen onder peul en beddensprei. En als hij eindelijk weer door het veld kan gaan, begroeten broederlijk hem de avondwinden. Terwijl hij reist bij het wassen van de maan, sluit men daar ginds de deuren en de blinden. Zij liggen al in hun loodzware slaap, gekweld door dromen dagelijks onderdrukt. Terwijl hij stilstaat op de steilste kaap, door de hemelhoge Eile Klaart Verrukt. Dankjewel. I used to be the king, the king of all Broadway. The best of everything was mine to have each day. I always had the biggest hits, the biggest bathrooms at the Ritz. My showgirls had the biggest hits. I never was the pits in any way. We believe you, thousands wouldn't. We believe you every word. We believe you, thousands couldn't. We believe each word we heard. I used to be the king the king! The king of old Broadway. It's good to be the king. My praises they would sing. A Ziegfeld, so they'd say. My shows were always filled with class. The best champagnes would fill my glass. My lap was filled with gorgeous ass. You couldn't call me crass in any way. We believe you, thousands more and we believe you every word. How dare they insult me in this manner? How quickly they forget I am Max Bialystock, the first producer ever to do summer stock in the winter. Once he was a king. You've all heard of theater in the round. You're looking at the man who invented theater in the square. Nobody had a good seat. I've spent my entire life in the theater. I was a protege of the great Boris Tomaszewski. Yes. He taught me everything I know. I'll never forget. He, he turned to me on his deathbed and said, Maxilla, alle Menschen musste machen. Hayden to Gagatzen Kaschen Pischen Pippikrachen. What does that mean? Who knows? I don't speak Yiddish. Strangely enough, neither did he. But in my heart, I knew what he was saying. He was saying when you're down and out and everybody thinks you're finished. That's the time to stand up on your two feet and shout! Who do you have to fuck to get a break in this town? Yeah! lights again. You'll see my name in lights again. I'll go from dark to brights again. My spirit's high as kites again. I'll never suffer slights again. I'll taste those sweet delights again. No plethora of lights again. No blossoming of lights again. No frantic fits or frights again. Fame is in my sights again. I'll take those fancy flights again. I'm gonna scale the heights again. Be honest, I will never drop. Stock will be top again. Hey! That was sexy galaxy. hey, ook zo moe van de burgerlijke verveling. Zing je eruit, zing je vrij. Kom klaar in een atomische vrijpartij. De Ballonnen Girls help je daarbij een handje. voor de multiculturele samenleving. Het getuigt van culturele armoede. Geen inburgering voor allochtonen zonder uitburgering voor autochtonen. Burger is uit. Ga eens in trans in Afrika of Azië of dans. De uitburgeringsdans. 2, 3, 4, wat is hier aan de hand? Creativiteit, een paradies in het land. Onderop, bovenaf, opzij. I love it to see you here, het maakt me blij. Mensen, het is toch altijd door, een lekker En wees creatief, ja, lekker uit. Achter, vooraf, van onder. Politiek gekabbel geeft gedonder. Ik hoop dat wij hier gaan proberen een nieuwe politiek te creëren. Mensen, is of fout geduld, ga je lekker aan. Ga je dag en creëer Thank you. voor of van onder. Is het intellect in staat om iets nul. Laten we hier iets nieuws gaan proberen. Zodat de aarde weer rond kan keren. Mensen hebben zal doen, ga als je dag, ga jij hier dus lekker uit. Let's ahora el plato de fondo, la última cena. guapísimos señoras y señores. Con ustedes la divina, la luminosa, la magnificencia absoluta. Coño de la Virgen. Con ustedes, Ana Montana, que se despide. Autógrafos, bombones, flores, todo, todo para la reina. Ni más ni menos, la extraordinaria promesa de un hasta pronto. Aplausos, aplausos para la divina, aplausos para Ana Montana. Halleluja. Twee nieuwe bekeerlingen van het uitburgeringsbureau. Spontaan. En meteen doen ze mee. Dat kan het leger jullie schenken. Een huis in het hart. Maar beste mensen, wat hebben wij het goed, Zijn een oude kennis van mij. En daarom wil ik danken voor deze wonderbaarlijke spijziging. Vader, dank u voor deze spijzen. In noodruft en in overvloed hebt gij ons mild en wel gevoed. Broeders en zusters, halleluja. Halleluja. Ook ons heilswerk onder Mohammedanen heeft fruit mogen dragen. Halleluja. En jullie weten zelf hoe moeilijk dat is. Maar wij hebben een doof, stomme project opgezet in Casablanca. En daarom kan ik u melden dat wij vanavond onze eerste Mohammedaanse bekering kunnen verwelkomen. Hij is weliswaar doofstom, maar hij uit zijn geloof op een geweldige manier. Hij heeft vanavond ook een doofstommen tolk bij zich, zodat wij voor het eerst kunnen horen in welke Nederlandse klanken hij zijn geloof beleidt. Broeders en zusters, Mo en Karim van de varkensfabriek. Halleluja. En het kost geld allemaal, hè? dat weet u. Hallo dames en heren, ik ben Rashid en mijn vriend Def G. Hij is doofstom, maar hij gaat voor jullie vette rap zetten. Dames en heren, Def G. Laat de muziek aan. De muziek is aan. Nou, ik ben een en een nom nom. een neem een hij is een gangster rapper, een doofstomme. Hij rapt als de beste en de rest kan hem niet bommen. Hij vertelt het echte leven van de straat. Wat Ali B probeert, de rapper die hij haat. In aan mijn in in mijn mijn en moet mijn nog van mijn muk. Mijn bobo, mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn hij kan misschien niet praten, heeft ook geen gehoor. Maar met zijn pik is niks aan de hand wanneer hij een meisje doorboort. Ja, al die meisjes vinden hem schattig en leuk. Maar piepen uiteindelijk anders wanneer hij ze in hun kont neukt. Ik nam het in, nam, nam, nam, ik moet mij niet. Ik ben niet hinder, maar nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, hij is een gangster rapper, zijn naam is Def G. En al die platenmaatschappijen die moeten hem niet. Hij is niet zielig, maar dit is discriminatie. Als hij ze ooit tegenkomt, schiet hij ze heuvel van de fietsie. Motherfuckers! Hij zegt yo! Doe maar zo, doe maar zo, yo! Nen man nog aan en nog aan die man man net en Dus pas op, als hij komt en drop, al die nepgeusters, die hangt hij op. Voor al die nephoeren zegt hij, kijk uit en vrees. Ik snijd je keel door voordat ik je lip lees, bitch. Jullie nine maanden, ik wil er maar één aan. Nee, dan niet, wij noemen mijn mee. en dan van. Als het echt moet, let me op de blaas. maar alleen, alleen, niet meer. Dus jullie zijn gewaarschuwd. Hij wil gewoon een kans. Net als die twee homo's. Baas B en Lange Frans. Als het echt moet, rept hij mee op de plaat van Borsato. Maar alleen als Leontien hem afzuigt in zijn auto. En nou Heb ik al gezegd, heb ik al gezegd. Het leven is hard voor een doofstomme, dus fuck hem niet. Want hij kan van binnen heel hard grommen. Hey, Wiede, wiede, wiede, wiede, wiede, wiede, wied. Hij ziet jullie wel, mij hoort jullie niet. Doe maar zo, doe maar zo. Hij hoort jullie niet. Doe maar zo, ja. Roll up, roll up, ladies and gentlemen. Kom dat zien, kom dat zien. Mesdames, Messieurs, meine Damen und Herren. Een weerzingwekkende vertonen, vertoning van de zeven hoofdzonden. Alle elementen die het menselijke ras onderscheidt van de beesten. Vermaak en wanhoop wellicht. Want dit is geen spiegel. En daar hebben we greed. En anger. En lust. En laziness, sloth, luiheid. Oh. Ah. En daar is pride, hoogmoed. En envy. En gluttony. Freeze! Kutna! En dan nu de onthulling van de perverse instincten van de slang, de onderbuik. Oh mijn hemel, dit is van een menselijk ras wat voortbestemd is om uit te sterven. De burgers van een zieke maatschappij die denken dat financieel gewin de kroon is op de beschaving. Yeah. And freeze. Curtain up. Yeah, and dan nu in de stad van Spiroza. roep ik u op om samen met al deze driften bij elkaar te komen. Om ons te behoeden voor de rand van de afgrond, voor de totale zelfvernietiging. Oh mijn hemel, kijk toch naar binnen mensen. Want daar is de verlichting. Niet in de zedeleer van een vreselijke, corrupte bureaucratie. and freeze. Curtain up. 0696969666. Dat is pas een lekker nummertje. Mensen, we hebben ook nog cd's bij de uitgang. Die kunt u lekker kopen. Heeft u er iets van geleerd? Neem er iets van mee. Deel het met andere mensen. Want dit waren de zeven dood. Zonder. daarin heeft ze geen zin. De gevestigde orde. Ieder mens een mini-big brother. Dan maar cultuurbarbaar. Onaangepaste kunstenmaker. Ongeremd verhaal. Dames en heren, prinses en minima. kijk, word ik zie. La di da di di, la di da di da. Als ik naar ons land kijk, word ik ziek. Mijn leven wordt beperkt door kletsmajoren vakenvullende regelneven. Kliek. Draait de democratie achterstevoren. En het hart klopt door. En we gaan ervoor. Als ik naar ons land kijk, word ik niet goed. Het volk La di, la Als ik naar ons land kijk, word ik niet goed. Het volk bepaalde ooit onze regering. blijf niet zitten alsof het er niet toe doet. Ons rode rakken bloed gaat naar de tele! En het hart loopt dan. En we gaan ervoor. En het hart loopt door. En we gaan ervoor. Als ik naar ons land kijk, word ik niet lekker. La-di-da-di-di. di da di di La di da da. Als ik naar ons land kijk, word ik niet lekker. Recessie, kullende rijkaards in mijn oren. Lieve lui, zet gewoon opnieuw de wekker. Sta op en laat de vrijheid van zich horen. En het hart loopt door. En we gaan ervoor. En het hart loopt door. Yeah! passie en pas je niet aan. Trek de grond onder je voeten vandaan. Vrijheid moet je leven. En dat was Ramses Shaffi op het lijf geschreven. Dames en heren, Hester Hofman. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, het gezuip. Weg met de katers, de flaters, de wazige morgens. De zorgen niet te betalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot en waar men me mee stoort. Het is een verbazing met een slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevlei, geen gestroom, het is gebij. Geen gelik meer, niet meer van mij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God, niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God. En dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer spelen, lachen, geven, geven en vergeven. Je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos van mij. Zonder bagage kan ik weer lopen en ik voel me vogelvrij. heeft mij failliet verklaard. Ik ben ontstegen aan het groot krakeel. Ik ben ontstegen aan het maffe oordeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beginnen, te beminnen. Ik ben niet meer over te halen. Wat een schitterende ode aan Ramse Shahi. Dankjewel, Hester Hofman. Wie Ruighoort kent, kent het Amsterdamse Ballongezelschap. Wie het Amsterdams Ballongezelschap kent, kent de luchtbus. En de luchtbus is dit jaar 50 jaar geworden. is opgedragen aan het dorpje Ruigoort. Aan 50 jaar luchtbus en het vrije woord. De bus is meer dan een blauw geschilderd ding. Het is ons symbool van 50 jaar uit Feestje vrij, feest Holland uit een dip. Vlieg met ons mee in een ballonnentrip. Ja, en goed beschouwd. Er is weinig wat het evenaart. Vijftig jaar zachte luchtvaart. Vijftig jaar zachte luchtvaart. Dus raak je ei kwijt, En maak een nieuw plan, ja. Zie wat je kan dan. Als je jezelf bent. Ga uit je plan maar. Ga uit je boven En ga uit je boter. Maak jezelf vrij. Kijk uit te snuffelen. En doe je ding mee, zie wat je kan dan, als je jezelf bent. hey, ga uit je pan man, en ga uit je plaatmaat. hey, ga uit je botel, maak jezelf vrij. Het probleem zit helemaal in je kop, zei zij tot mij. In je hart en ziel ben je eigenlijk wel vrij. Hé, hey, wat doe je dan? Hoe hou je de spinnen uit je kop? Nou, je burgert uit en je zoekt de vrijheid op. In deze tijd van Big Brother is watching you. Zijn we allemaal het bekeken worden moe. Dus wat doe je dan? Zoek het allemaal maar uit. Wees jezelf en burger uit. Wees jezelf een burger uit. Laat je eigen kwijt, meid. En maak een nieuw plan, Jan. Hey, zie wat je kan dan. Als je jezelf bent. En doe wat je kan, man. En doe wat je kan. Doe wat je kan. Maar maak jezelf vrij. Jeugd een nieuw plan, ja. Breek uit de sleutel En ga uit je dak, man als je jezelf bent. En gaat je man, en gaat je maat, spreek uit je tafel, maak jezelf en je bent vrij. wees yourself, and je bent vrij. show of the Amsterdam Blue Company while you're listening to the Brazilian um, band. And it is uh, not a klezmer band. What kind of band <laughs> is it? how do you call it? Samba band. It's a samba band, right? I don't know if that was uh, audible, but uh, yeah, I guess so. <laughs> <laughs> well, okay, it was fun, it was good time. Um, so the bus went up in, eh, eh, eh, on to the uh, towards the attic of the Paradiso, and then uh, Liesel came out of it and made a magnificent finale show of it. And uh, now uh, we are going to listen, listen a few more minutes to the music. Um, and uh, on stage is Momo. Touré with his family um, gathering for uh, another performance for the Saturday drummers. The drummers that always drum on Saturday or doen doen on Saturday in the church of Ruigoort. And um, yeah, it was fascinating. Lots of people here. Um, I don't still have not got a, quite a clue what outburgering means or outciviling means. I don't know, but uh, I see <laughs> people that are having fun, and that's that's wonderful. Okay, well, um, so far so good. Um, I'm gonna say goodbye to you. You won't hear me anymore, but I'm very happy you listened to us, and I hope maybe uh, that you uh, caught some video stream as well and um, well, if it's up to me, I'll be here next year again, and uh, maybe we will have a better, more better outfit for our uh, streaming studio, video and um, audio because this year, well, we have to evaluate uh, and. Um, I don't think it went that bad. But okay, you can always make things better. That's not my slogan, and it's not Philip's slogan either, but uh, it is a slogan like this. Okay, um, enjoy and um, see you next year.